Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In het Belgische parlement wordt hard gezocht naar een oplossing voor de regeringscrisis. De coalitie is verdeeld over het zogenoemde migratiepact van Marrakesh. De grootste coalitiepartij, N-VA, vindt dat premier Michel niet naar Marokko af moet reizen om in te stemmen met de afspraken. Vandaag wordt gestemd in een speciale commissie. Morgen vindt in het federale parlement nog een debat met stemmingen plaats. Vooralsnog lijken de Vlaamse nationalisten niet van plan om de regering te laten vallen. Maar de NVA zegt wel tegen te stemmen... zelfs als een meerderheid de premier naar Marrakesh laat gaan. Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komt Nederland niet verder dan een CO2-reductie van 15 ten opzichte van 1990. En dat zou 25 moeten zijn volgens de afspraak, die in oktober nog bekrachtigd is door het gerechtshof in de Urgenda-zaak. Minister Wiebes moet binnen een jaar aanvullende maatregelen nemen om een gat van 10 procentpunten dichten. De onderhandelaars van het klimaatakkoord beginnen daardoor al met een flinke achterstand in hun streven om die CO2-uitstoot in 2030 te halveren. Er kunnen waarschijnlijk alsnog vuurpijlen de lucht in tijdens Oud en Nieuw dit jaar. De drie nieuw geteste standaards zijn veilig genoeg bevonden. Dat schrijft staatssecretaris van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Pijlen moeten tegenwoordig verplicht vanuit een standaard worden afgevuurd... en mogen ook niet zonder worden verkocht. Half november was er nog geen groen licht. Alle vijfde standaarden die op dat moment getest werden... waren niet stabiel genoeg. Het is nog niet duidelijk of verkopers op tijd aan die verplichte standaards kunnen komen. Oostenrijk wil per 2020 alle plastic draagtassen verbieden. Daarmee is Oostenrijk na Frankrijk en Italië het derde EU-land... dat plastic tassen volledig in de ban doet. Stevige kunststoftassen die vaker gebruikt kunnen worden... vallen buiten het verbod. In Nederland zijn alle gratis plastic tassen sinds begin 2016 verboden. Daar moet nu in de winkels voor betaald worden. Het weer vanavond gaat het harder regenen en het is nu een graad of 8. Morgen blijft het grijs met soms motregen. Het wordt dan ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is veel drukker dan anders op dit tijdstip. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A4... Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade, 20 minuten vertraging...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 zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ja, vanuit Spanje zijn wij gekomen. Met onze stoomboot op volle kracht vooruit. Alles snoep goed, vloog in de ronde. Wij zijn de feestpieten en we zingen luid. bij. Want wij zijn altijd even lief en aardig. En we dansen, we zingen, zijn zo blij. Wij kunnen feesten als de beste. Nee, echt niemand is zo cool als wij. S'nachts op de daken staan wij te dansen. Met de cadeautjes en Sinterklaas erbij. Doe mij een feest daar doen we helemaal niet moeilijk over. Weet je wat, haal even een speculaaspop en neem er ook eentje voor ons mee. En doe even gezellig mee met het volgende rondje. Kom op allemaal, daar gaan we. Doe even een pepernoot en een lekker schuifje. En die er ook maar een klein cadeautje bij. cadeautje bij. Want wij zijn altijd even lief en aardig. En we dansen en we zingen, zijn zo blij. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself.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 whispering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 op internet. www.zfmzandvoort.nl 坚强。 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 take this one day at a time. Can you take my